met het NOS-journaal. Tien landen uit Midden- en Oost-Europa vragen Nederland afstand te nemen de PVV. In een open brief roepen de ambassadeurs van de landen in de samenleving en politieke leiders, dus ook premier Rutte op, zich te distancieren wat zij noemen een verwerpelijk initiatief. Sinds vorige week kunnen op de site van de PVV klachten worden ingediend over overlast door Midden- en Oost-Europeanen. Volgens de PVV is het meldpunt een groot succes, maar in binnen- en buitenland is er veel kritiek op. De ambassadeurs schrijven dat de website de negatieve beeldvorming aanmoedigt over een specifieke groep EU-burgers binnen de Nederlandse samenleving. Internet heeft zich de afgelopen tien jaar ontwikkeld tot een kraamkamer voor jihadisten, zegt de AIVD. Extremistische organisaties gebruiken volgens de AIVD het internet steeds vaker om hun gedachtegoed te verspreiden en extremistische moslims te werven. Het gevaar wordt volgens de inlichtingendienst door vooral politici, wetenschappers en media onderschat. De AVD stelt dat bij tientallen verijdelde aanslagen tegen westerse doelen de afgelopen drie jaar internet een prominente rol heeft gespeeld. Naar schatting zo'n 25.000 extremistische moslims uit meer dan 100 landen zijn lid van webfora die met zoekmachines niet terug te vinden zijn. Syrische regeringstroepen hebben opnieuw het vuur geopend in de stad Homs. Volgens de Syrische oppositie zijn het de zwaarste beschietingen in tien dagen. Homs ligt al ruim een week onder vuur van troepen van president Assad. Ze willen delen van de stad die zijn ingenomen door de oppositiepartijen heroveren. Bij de beschietingen zouden zaterdag honderden doden zijn gevallen. Bij een kettingbotsing in Duitsland tussen Keulen en Düsseldorf is een dode gevallen en zijn verschillende mensen gewond geraakt. Bij de botsing waren vannacht zeven vrachtwagens betrokken en 15 personenauto's. Onbekenden hadden in de viaduct plastic buizen in brand gestoken. Daardoor konden de automobilisten niets meer zien. Het weer vrijwel overal droog bij een graad of 5. Vanavond en morgenochtend regenachtig. In de middag wordt het dan geleidelijk droger bij een graad of 7. Dit was het NOS. E. Dit is Johnson Hoka van de ANWB.